Evi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat gewond raakte op het podium in de Spaanse stad Vigo... is opgelopen tot 377. Zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De slachtoffers stonden zondagavond op een houten platform... tijdens een muziekfestival, toen hij het rond middernacht begaf. Sommige mensen vielen in zee. Het is nog onduidelijk waardoor het podium instortte. Het aantal openstaande vacatures is gestegen naar recordhoogte, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland en daarmee is het record van 2007 gebroken. Vooral het aantal vacatures in de handel en de horeca nam flink toe. Door de krapte op de arbeidsmarkt kregen ook meer mensen het afgelopen kwartaal een vaste aanstelling. Al twee kwartalen stijgt het aantal werknemers met een vast contract harder dan het aantal mensen met een tijdelijk contract. Op de A50 bij Ravenstein zijn automobilisten stil gaan staan op de vluchtstrook... omdat het zo hard regende dat ze nauwelijks nog iets konden zien. Onnodig stilstaan op de vluchtstrook kan worden beboet met 230 euro. Verschillende politiekorpsen zeggen dat het alleen in uiterste nood mag... en dit mogelijk zo'n situatie is. Ze zeiden ook dat ze zeker niet zouden handhaven in zo'n hevige regenbui. In de Amerikaanse staat Vermont wil een jongen van 14 de nieuwe gouverneur worden... Hij heeft zich opgegeven als democratisch kandidaat. Volgens de 14-jarige wordt er geen leeftijdsgrens gesteld aan kandidaten. Ze hoeven alleen maar vier jaar in de staat te wonen. Morgen zijn de democratische voorverkiezingen en wordt duidelijk of Ethan Sonneborn het mag gaan opnemen tegen de zittende republikeinse gouverneur.